Kandidaten die gedupeerd zijn kunnen het examen binnen twee weken alsnog doen. De failliete modeketen Max maakt een doorstart. Het Turkse Eroglu neemt enkele tientallen winkels in heel Europa over. Zeker 200 medewerkers van Max behouden hun baan. Volgens de curator is het merk Max voor de langere termijn veiliggesteld. Eroglu is opgericht in 1983 en heeft meer dan 600 winkels in 38 landen... waaronder Rusland, Turkije, diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Vanwege het verwachte winterweer rijden er morgen minder treinen. NS en ProRail rijden volgens een winterdienstregeling en dat betekent 20% minder treinen. Vooral voor reizigers in de Randstad betekent dit ieder half uur een trein in plaats van elk kwartier. In provincies als Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland verandert er niets aan de dienstregeling. NS en ProRail hopen dat door het lagere aantal treinen minder files ontstaan op het spoor. Nadeel is wel dat de treinen morgen drukker zijn en mensen vaker moeten overstappen. In Athene is de beurs hard onderuit gegaan. De beursindex noteerde halverwege de middag een verlies van 9 Vooral de financiële aandelen krijgen forse klappen. En de rente op Griekse staatsobligaties loopt verder op. Grote banken leveren tientallen procenten in. De Griekse beurs is sinds de verkiezingsoverwinning van Syriza in mineur. Veel beleggers verkopen hun Griekse aandelen. Het weer. De regen trekt vanuit het oosten weg en de wind neemt geleidelijk af. Vanavond klaart het eerst op, maar later kunnen er winterse buien vallen en kan het even glad zijn. Morgen vallen ook geregeld winterse buien, mogelijk met onweer. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Show.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 didn't know what else to do. And I'm going down that road again, but it's not because of you. And I've been here for so long, I forgot just why I came. So come tomorrow, I'll be leaving again on the 8 o'clock train. I grabbed my guitar to chase after my dreams, but I lost them along the way. By the time I caught up, they had changed so much I didn't know what to say. So now I'm leaving on that southbound train. I never go the way in which I came. I wish I could tell you everything'll be alright that's hard to say when the future's so far out of sight. Well, there are too many roads to go down and not enough time. And I don't know which way to turn or how to ease my mind. It makes me wonder when I because of hard to say when the future's so far out of sight. Well, I've been down that road before, cause I didn't know what else to do. And I'm going down that road again, but it's not because of you. And I've been here for so long, I forgot just why I came. again on the eight o'clock train. So now I'm leaving on that southbound train. I don't know up say goodbye. Yes, I'll wake you up say goodbye. Welkom terug en wederom veel luisterplezier. Country songs gaan vaak over drank, drinken, honky-tonks, vrouwen en treinen. Ik heb weer een drietal treinsongs geselecteerd. De eerste, Southbound Train, die je hebt gehoord, is van Elijah Pines. Vervolgens luister je naar Train van Joan Osborne, waarna Jonathan East op de Mountain Train stapt. you're feeling lost and you're overflowing When you don't know what to do or where to start Just think of me as a treasure. rock you sweet and kind your heart. Just think of me as a train that's coming when it's coming back. Living in them backwoods nearly every day is the same. Lame must see except the dang old mountain train. Mountain train, I can hear you as roll on through my mind. I wish you'd take my troubles here and haul them far behind. If the sounds you bellow out are both so lonesome and so cold, makes me wish I had someone lying here to hold. There's a girl up on that mountain, pretty as a breath of spring. And I saved up a half a year to buy that girl a ring. She found herself another man and rode in on the train. And I knew life a mill bear would never be the same. Well, I found a man one evening, it was several miles from home on that dusty trail, just standing there alone. So I pulled out my rifle before they ever said a word. And the sound of that old whistle was the last thing that they heard. Mountain train, I can hear you as you roll on through mind. I wish you'd take my troubles here and haul them far behind. If the sounds you bellow out of both so lonesome and so cold, makes me wish I had someone just lying here to hold. sit here in this prison waiting for my judgment day. And every night I listen as I hear it closing in. Sound of that old mountain train I'll never see again. Mountain train, I can hear you as you roll on through my mind. I wish you'd take my troubles here and haul them far behind. Hear the sounds you bellow out are both so lonesome and so cold. makes me wish I had someone just lying here to In dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand, de coversong en de rubriek Sterren van Toen, waarin ik weer in de geschiedenis van de countrymuziek duik. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Angelina Presley weet met muziek verhalen te vertellen. Dat blijkt ook in Knocked Up, waarbij Presley een sarcastische blik op een, of misschien wel haar, ongewilde zwangerschap werpt. Knocked Up, duizenden te herkennen. En ook zijn gitaarspel is onderscheidend. Willie Nelson met een versie van Alexander's Ragtime Band. take you by the hand. to the man, to the man, the leader of the band. If you want to hear the Swanee River play in ragtime, come on along, come on along to Alexander's Ragtime Band.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 het origineel Like a Rock van Bob Seger hoorde je in het eerste uur. Meer rock dan country. In de cover worden de rollen omgedraaid. Meer country dan rock. Jennifer Nettles. there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. Had of summer, never felt that strong like a rock. I was 18, didn't have a care. Working for peanuts not a dime to spare. But I was lean, solid everywhere like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right like a rock. Like a rock. I was strong as I could be. Like a rock. Nothing ever got to me. Like a rock. Boy, oh, I was summer to see. Like a rock. Rock. Met Blue Smoke tekent Dolly Parton voor haar laatste wapenfeit. Het is haar 42e studioalbum en voorlopig weet Dolly nog niet van ophouden. Dolly is van alle markten thuis. Lay Your Hands On Me is van John Bon Jovi en door wat kleine aanpassingen in de tekst ontstaat uit dit bekende nummer een energiek en meeslepend gebed tot God en uit een hardrock klassieker een pakkende gospeltrack. Afgelopen week is eh, Dolly 68 jaar geworden en is bekendgemaakt dat ze een eigen reality-serie krijgt.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 I mean what I say. My pledge is my bond. That's just my way. When you've made a promise to someone who's gone, well, that's when forever seems a little too long. I'm a man of my word. change that now. They tell me I'm free to find someone new. I just don't have the heart, cause I gave mine to you. the last sound you heard Well, you know I kept it I'm a man of my word It's cost me so dear Cause those words are a prison Without you here And I'll go to my grave With this torch held high But just once I wish I told you guess I'll always love you. I'm a man of my word. Crossroads, number 1 country hit. When I saw you buying Cosmo in a hot rod magazine James Dean. And when we went to dinner, you wore blue jeans with your pearls. That's when I knew you were my kind of girl. to love. het internet valt niet bijster veel te vinden over Carol Becker Douglas. Volgens mij is het een zangeres die uit Engeland afkomstig is en heeft ze twee albums op haar naam. The Passing of Time vinden we terug op haar laatste album Shania. ask you time. You can tell me your life's sad story as we walk hand in hand entwined. For I know you remember life's riches too in the passing of time. I'm going over to your place to rescue over to mine. We can sit by the flickering firelight and taste the mull of the wine. You can lay your head on my shoulder, lost in a dream. I don't mind, for I know that your smile in the passing of time.

in the passing of time. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In De Sterren van Toen doe ik weer een duik in de geschiedenis van de countrymuziek. Carl Perkins overlijdt op 19 januari 1998 in het Jackson Madison County General Hospital te Jackson, Tennessee. Nadat hij voor de derde keer is getroffen door een beroerte. Carl Lee Perkins wordt geboren op 9 april 1932 in Tiptonville, Tennessee en groeit uit tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de rockabilly-stijl en van de zogenaamde Sun Sound, gelanceerd door Sam Phillips. Het grote succes komt met Blue Sweat Shoes, door Carl Perkins zelf geschreven. Blue Sweat Shoes wordt in januari 1956 een grote hit en levert Perkins een eerste gouden plaat op. Zijn carrière krijgt op 23 maart 1956 een grote klap als hij een auto-ongeluk krijgt. Carl's manager wordt op slag gedood zijn broer J.B. overlijdt ruim twee jaar later aan de gevolgen van het ongeluk. Ten gevolge van dit ongeluk verblijft Carl zes maanden in het ziekenhuis. In die tijd gaat Elvis met de eer van Blue Sweat Shoes strijken, want ook Presley neemt de song op. Veel van de songs van Carl Perkins worden ook door andere artiesten opgenomen. Op 21 januari 1987 wordt hij toegelaten tot de Rock and Roll Hall of Fame. Carl Perkins is 65 jaar geworden. Born to Boogie. I was born in a shack in West Tennessee. I picked that cotton down on my knees. The sun got hotter each and every day, but me and my brothers kept a picking away. Seemed like the sun would never go down, so we could clap our hands and gather around and do the boogie. the sack out of sight. Took a long dusty road into town. My feet kept the rhythm as I walked the hot ground. But nothing good to keep me from my favorite spot where the chicks were waiting and the music was hot. On the boogie, boogie. Lord, I got the rhythm. And it wasn't very long till I done the boogie woogie rhythm. Like this, I did the boogie. come Saturday night. Dolly Parton, Emily Harris en Linda Ronstadt maken op 17 januari 1979 bekend dat zij gezamenlijk een album gaan opnemen. Het duurt echter tot 1987 voordat dit album onder de titel Trio One daadwerkelijk verschijnt. Wanneer Trio One wordt uitgebracht is het binnen de kortste keren goud en daarna platina. Het album brengt verschillende hits voort. To Know Him is To Love Him van Phil Spector, Telling Me Lies and Those Memories of You. 就那。 It's not your California van de Eagles komt op 15 januari 1977 op nummer 1 in zowel de Amerikaanse als de Nederlandse albumlijst. Het album is opgenomen van maart tot oktober 1976 in de Criteria Studios in Miami en de Record Plant Studio in Los Angeles. De invloed van drummer-zanger Don Henley is erg groot. Bij zes van de acht nummers is hij als componist of zanger betrokken. Hotel California levert verschillende hits op. Live in the Fast Lane, New Kid in Town en de titelsong Hotel California worden wereldhits. Het nummer Hotel California ontstaat als een demo van gitarist Don Felder. Het hotel dat op de hoes staat afgebeeld is het Beverly Hills Hotel in Beverly Hills in Californië.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 Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil jihadisten die in Syrië of Irak zijn voor een trainingskamp nu al hun Nederlanderschap kunnen afpakken. Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt komt erop neer dat het Nederlanderschap alleen kan worden ingetrokken als het strafbare feit gepleegd wordt na de invoering van de wet. Minister Opstelten wil het mogelijk maken dat ook de ongeveer 180 Nederlandse jihadisten die nu al in Irak of Syrië zijn kunnen worden aangepakt. Het afnemen van het Nederlanderschap is een maatregel die de minister zelfstandig neemt en is alleen mogelijk bij een dubbele nationaliteit. Critici vinden dat de rechter de maatregel moet opleggen en niet de minister. In cafés in het hele land wordt jaarlijks voor miljoenen euro's illegaal gegokt op sportwedstrijden. De kansspelautoriteit voerde vorig jaar 25